Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Prins Willem-Santijn en hun vrouwen en kinderen zijn aangekomen in het skidorp Leg in Oostenrijk. Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan waar prins Johan Friso is opgenomen na zijn ski-ongeluk. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in Leg. Zij waren sinds gistermiddag in het ziekenhuis. Vannacht wordt geen nieuwe informatie verwacht over de toestand van de prins. Pas over enkele dagen komt daar meer duidelijkheid over, zeggen zijn artsen. Prins Johan Friso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. De Duitse Socialistische Partij, SPD, heeft een opvolger op het oog voor de afgetreden president Christian Wolff. Fractievoorzitter Gabriel zegt in een Duitse krant dat Joachim Gauck de geschiktste kandidaat is. Gauck was in 2010 in de race om de nieuwe bondspresident te worden. Hij legde toen af tegen Wolff. Gauck was eerder mensenrechtenactivist in de voormalige DDR. Ook was hij de eerste directeur van de Stasi-archieven. De SPD-fractievoorzitter zegt in de krant dat Kauk het land goed zal doen, omdat de burgers groot vertrouwen in hem hebben. Bondskanselier Merkel zei bij het zoeken naar een nieuwe bondspresident zeker te willen overleggen met de SPD en de Groenen. Wolf maakte gisterochtend bekend dat hij aftreedt. Hij zei dat hij niet het brede vertrouwen geniet dat hij nodig acht om goed te kunnen functioneren. Wolf stond onder grote druk omdat hij beschuldigd werd van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een blauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Vermoedelijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. Diezelfde middag zijn drie andere meisjes door dezelfde man benaderd. Zij weigerden met hen mee te gaan. De politie begon meteen een groot onderzoek waarbij ook een helikopter werd gebruikt.